De Amerikaanse activist werd in februari 1965 onder vuur genomen door drie mannen. Hij overleefde de aanslag niet. De nu vrijgelaten moordenaar Thomas Hagen heeft als enige bekend dat hij betrokken was bij de moord op Malcolm X. Hij kreeg levenslang. Nu is de 69-jarige Hagen voorwaardelijk vrijgelaten. De afgelopen 20 jaar mocht hij door de week al gewoon thuis overnachten. Het slachtoffer Malcolm X was de woordvoerder van The Nation of Islam. Deze radicale beweging vond dat zwarte alle contacten met blanken moesten verbreken. Vlak voor zijn dood nam Malcolm X afstand van die beweging. Zijn moordenaar was lid van The Nation of Islam. De kredietwaardigheid van Griekenland is door Standard Poor's opnieuw verlaagd. Het land heeft nu de junk status. De kredietbeoordelaar betwijfelt of Griekenland zijn zaken financieel op orde kan krijgen. De eurolanden hadden waarschijnlijk op 10 mei een topontmoeting om een besluit te nemen over noodleningen aan Griekenland ter waarde van 30 miljard euro. Die lening is nog allerminst zeker. Duitsland, dat het grootste gedeelte op tafel legt, stelt strenge voorwaarden. Griekenland moet op 19 mei 8,5 miljard euro afbetalen. De financiële markten betwijfelen of het land dit überhaupt kan als de eurolanden niet te hulp schieten. In Eindhoven heeft de politie een jeugdbende opgerold die zich bezighield met drugshandel. Twaalf jongens en mannen en één vrouw in de leeftijd van 15 tot 32 jaar zijn opgepakt. In de woningen van de verdachten vond de politie cocaïne en heroïne, een stroomstootwapen en 5000 euro. Ook werd een auto in beslag genomen. De politie kwam de jeugdbende op het spoor na klachten over toenemende criminaliteit in de Eindhovense wijk Woensel.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 Let, let me stop here at this gas station. Uh, uh, give me three gallons of low lead. Ain't I'm full, nothing else. I better stop and get me two hot dogs and a strawberry soda. It's a real